Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bind je tuinmeubels maar vast, want het gaat spoken vandaag. Storm Eunice raast vanaf vanmiddag over het land. Treinen stoppen daarom uit voorzorg vanaf twee uur met rijden... en veel scholen gaan eerder dicht. Ook vliegmaatschappijen houden rekening met de harde wind. Eunice kan zelfs orkaankracht bereiken. Dat is echt oppassen geblazen, legt onze weerman uit. Dat heeft natuurlijk wel eh, plaatselijk flinke schade tot gevolg. Bomen kunnen omwaaien, maar er kunnen ook eh, eh, dakpannen echt in het rond vliegen. En andere eh, elementen die de afgelopen jaren ehm, ja, een beetje op scherp zijn komen te staan. Die kunnen wel sneuvelen vandaag, ja. Dus dat levert best gevaarlijke situaties op. vooral vanavond, denk ik. En vooral langs de kust gaat het flink los. Ook in het buitenland worden er trouwens maatregelen genomen. Zo worden miljoenen Britten opgeroepen om vandaag thuis te blijven. Er is brand uitgebroken op een veerboot die onderweg is van Griekenland naar Italië. Bijna 300 mensen zitten op die boot. Zij zouden inmiddels in veiligheid zijn. De brand is ontstaan in een koelvrachtwagen. En PSV is weer een stap dichter bij de achtste finales van de Conference League. De club uit Eindhoven won thuis met 1-0 van Maccabi Tel Aviv. Het eerste en enige doelpunt werd al in de elfde minuut gescoord... zag de commentator van Studio 040. Cody Gakpo die krijgt nu de bal, gaat naar binnen. Cody Gakpo kan het gaan schieten en dat doet hij. En het is 1-0 voor PSV. Wat een uitstekende actie van de aanvoerder, de Eindhovenaar Cody Gakpo. Vitesse moest gisteravond ook aan de bak. De Arnhemmers verloren met 2-1 van Rapid Wien. Het weer, ja, het is nu nog rustig, dus straks gaat het regenen. En dan vanmiddag en vanavond gaat Younes los.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 Het is te lang stil geweest. Al die maanden binnen zitten, wat heb ik dit gemist? Hey. Zij krijgt een drankje en een schouder. Hij doet zijn verhaal. Er is niemand meer alleen. Het is tijd, de hoogste tijd heet je welkom bij de eerste ronde. De glazen die staan waar ze altijd stonden. Te wachten om geduldig gevuld te worden. Want de mensen zijn terug en zijn veel te dorstig. Ik heb gewacht op de dag dat dit kon. Het geluid van de bel weer luidt als ding dong. Het is al maanden sinds ik ben gone Ik miste de sfeer en zelfs nog de bon Wat eerlijk, wat is het waard dat biertje Als je niet kan proosten met je naaste vriend dus vanavond gaan we los voor tien Ik hoor een stem zeggen, ja wat hebben wij dit verdiend Even los met z'n allen, even zonder de zorgen Of op zijn minst op een ware voor morgen En breng een toast op de eerste rond Ik kijk je aan en zeg, mogen er nog vele vol. Het is tijd, de hoogste tijd Zo you. de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland zet zich schrap voor storm Eunice. Voor bijna heel het land geldt vanaf twee uur vanmiddag code oranje. Vanaf dan rijden uit voorzorg geen treinen meer... en ook veel scholen en teststraten gaan eerder dicht. De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken... heeft volgende week een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Lavrov. Hij heeft een uitnodiging van Lavrov geaccepteerd... maar, zegt Blinken, dan moet Rusland in de tussentijd niet Oekraïne binnenvallen. Tussen Griekenland en Italië, ten noorden van Corfu, staat een veerboot in brand. Het schip was met 288 mensen op weg naar Brindisi. Volgens Griekse media is iedereen veilig van boord gehaald. En het weer vanmiddag en vanavond onstuimig, met aan zee kans op zware stormkracht 10.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 I'ma gain all be so, make me wanna just take you home. small waist and the perfect smile. Someone who's out every weekday in her dad's new car. You tell me I shouldn't stress out, say it's not get it right.